is Jong met het NOS-journaal. En gisteren meer dan 100 mensen gewond geraakt toen de politie een plein schoonveegde. Onder de gewonden zijn ook tientallen politieagenten. De politie wilde het Plaza de Catalunya ontruimen waar honderden demonstranten al bijna twee weken kampeerden. Toen de betogers verzet boden zette de politie de wapenstok in en schoot ze in de lucht. De autoriteiten wilden het plein laten schoonmaken omdat voetbalsupporters vanavond naar de Champions League finale tussen Barcelona en Manchester United willen kijken. De betogers betogers maken deel uit van de landelijke beweging die sinds 15 mei in alle grote Spaanse steden betoogt tegen de hoge werkloosheid en de bezuinigingen. De Verenigde Staten stationeren een onderdeel van hun luchtmacht in Polen. President Obama zal het vandaag aan de Poolse regering beloven, zegt het Witte Huis. De Amerikaanse luchtmacht gaat in Polen piloten trainen in het gebruik van gevechts- en transportvliegtuigen. De belofte is van groot symbolisch belang voor het land dat hoopt lid te kunnen worden van de NAVO. Dat is weer tegen de zin van Rusland, dat bang is voor te veel westerse invloed. Obama begon gisteren na de g 8 op in Frankrijk aan een tweedaags bezoek aan Polen. De gemeenten krijgen over drie jaar samen 2,6 miljard euro voor het aan werk helpen van jong gehandicapten en mensen uit sociale werkplaatsen. Dat schrijft staatssecretaris De Krom in een brief aan de Kamer. Hij geeft in de brief een toelichting op de nieuwe wet werken naar vermogen, waarin de sociale werkvoorziening, de bijstand en de waaijongregeling voor jong gehandicapten worden samengevoegd. Dat moet een bezuiniging opleveren van 1,8 miljard euro. Deze week botste de Krom daarover met een deel van de oppositie. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af naar 10 graden aan zee tot 6 in het binnenland. In de loop van de ochtend nemen de bewolking met later in het noorden wat regen.